nu eerst het NOS nieuws van 8. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Alle ministers van Berlusconi's partij Volk van de Vrijheid gaan met vicepremier Alfano mee naar een nieuwe partij. Alfano splitst zich af van Berlusconi's partij. Hij wil daarmee de regering van de Italiaanse premier Letta redden. De nieuwe centrumrechtse partij wordt volgens Alfano gesteund door 30 senatoren en 27 leden van het Lagerhuis. En dat is voldoende voor een meerderheid voor de regering Letta. Alfano wil met de stap vervroegde verkiezingen voorkomen. Berlusconi dreigt de regering van premier Letta te laten vallen... omdat er binnenkort gestemd wordt over de vraag of Berlusconi zijn senaatstetel mag houden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op Bonaire. De koning en koningin bezochten onder meer de Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie... en lunchten met de gezaghebber en de rijksvertegenwoordiger van Bonaire. Het is de vierde stop tijdens hun kennismakingsbezoek aan de Cariben. Gisteren waren ze op Sint Maarten. Bij het bezoek twee jaar geleden was er protest. Voormalig koningin Beatrix nam toen een petitie in ontvangst... waarin aandacht werd gevraagd voor de grote armoede op het eiland. Het lukt momenteel niet om alle hulpgoederen die de samenwerkende hulporganisaties naar de Filipijnen hebben gestuurd in het rampgebied te krijgen. De ingevlogen spullen staan in vrachtwagens klaar om met een veerboot naar het getroffen eiland Leten gevaren te worden, maar in de havens loopt het vast. Volgens Henry van Egen, actievoorzitter van Giro 555, willen lokale vrachtwagenchauffeurs de overtocht niet maken. Ze zijn bang dat voertuigen in de haven van aankomst beschadigd zullen raken of niet meer terug kunnen komen. De haven van Ormok op het eiland Leten is volgens een woordvoerder van Cordate ontregeld en chaotisch.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 Jaargang 23, aflevering 46 van 15 november alweer. 18 stijgers, maar 1 zittenblijver, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Denk dat ook 4 plaatsen natuurlijk deze week niet gehaald hebben. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love. 18 weken lang hebben ze erin gestaan. Een weekje minder, The One Republic, If I Lose Myself... en ook Rihanna, David Guetta, Right Now stonden 17 weken erin. It's You van de Dark was stond er 12 weken in en verdwijnt nu uit de lijst. Een goede week voor Conor Maynard. Are You Crazy stijgt 13 plaatsen. Rasmus Vaders, Linus Norda, We Love You Dance We Cry zakt r 16. De plaat op nummer 40 stond er het langst in van allemaal. Ondertussen 19 weken Jake Miller, A Million Lives. De 15 november komen we natuurlijk ook tegen in de geschiedenisboeken 1902. In Brussel pleegde Italiaanse anarchist Genarba Rubina... een mislukte aanslag op eh, koning Leopold II... Twee jaar later Gillette verwerft patent op de veiligheidsverkeermesjes. In 1969 in Washington protesteerden 250.000 mensen tegen de Vietnamoorlog. Iets minder lang geleden, 1977, ja, koningin Juliana die opent de Drechttunnel in Dordrecht.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 applause. I live for the applause. you. applause, applause, applause. And there will be applause, pause. There will be applause, pause. There will be way that you're cheering and scream for me. The applause. 29 is er voor Lady Gaga. Op nummer 30 kwam deze week binnen John Legend All of Me. Nummer 29, vijf plaatswinst in de derde week voor Jessie G en It's My Party. Avicii en Alu Blank Wake Me Up staan 14 weken in de lijst. Vorige week op 18, deze week op 28. Birdie en Wings in haar derde week omhoog van 31 naar 27. John Newman, Love Me Again in de 14e week zakt hij van 17 naar 26. En de Saturdays Disco Love gingen er 4 omhoog in de derde week naar 25. Norm Republic, Counting Stars, 5 weken in de lijst, 4 plaatsen omhoog naar 24. En Lord met Royal in de tweede week omhoog van 30 naar 23. De Newman Cheating, net voor het nieuws van 4 uur hoorde je die voorbij komen. In zijn derde week omhoog van 27 naar 22. En Lady Gaga applaus in de zesde week dus omhoog van 25 naar 21. We slaan er twee over. Michel Kleis, Hey Lady Luke, zakt in de 14e week namelijk van 16 naar 20. En ook Bonnie McKee, American Girl, is zakkend. 13 weken in de lijst, vorige week nog terug te op 14, deze week op 29. En de mannen van Coldplay doen dan wel weer goed. In de vijfde week omhoog van 26 naar 18.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 We slaan er een hele hoop over en komen dan bij de snelste stijger van vandaag. Hij gaat namelijk van 24 naar nummer 11. In zijn derde week... Conor Maynard, Are You Crazy? crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. There ain't no need to cry no more when you break my heart into 24. I'll pick up the pieces you left if you think I'm coming back. Don't hold your breath change from mister. No. Cause I'm breaking up with your shirt. Hooked up with your sister. Go now, here's my middle finger. Cause I'm hurting, baby. Hurting, baby. Look what you did. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Yeah. I'm with my boys, hit the town. Let's go see what kind of chick knocks me out. Now I know that she wants me back. Nothing sounds more better than hit the road, Jack, Jack. Don't call me mister. Girl, I've broken up with you. Love me now. My name is bigger. Girl, I'm giving you the finger. crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Start again. Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we start again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoke, smoking must be crazy. Think that we can start again? No, No, no, no, no, no, no, no. crazy? Are you crazy? Must be stupid think that we can start again? Start Are you joking? Must be joking. You ain't laughing. I ain't smoking. Must be crazy if you think that we can start again. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Must be stupid if you think that we can start again. Are you joking? Must be joking. I ain't smoking. smoking. Must be crazy if you think that we can start again. No, no, no, no, no, no, no. no. hit the road, Jack. De snelste stijger van deze week in handen van Conor Maynard, Are You Crazy? In zijn derde week omhoog van 24 naar nummertje 11. En voor we met de sloopkogel de top 10 gaan, eerst nog even terug terug naar de nummer 20 in handen van uh, eh, Michel Clyde. Hey Lady Luck. In de 14 week zakt hij namelijk van 16 naar 20. Bonnie McKee, American Girl. 13 weken in lijst. Vorige week 14, deze week 19. Een Coldplay met Atlas in de 5 weken omhoog van 26 naar 18. Mr. Prompt en Waves staat 14 weken in lijst. Vorige week nog 12, deze week terug te vinden op 17. In de 7e week zijn het 7 plaatswinst winst voor Stromae en Papa Oete van 23 naar 16. Lana Del Rey, Summertime Sadness. 9 weken in de lijst, vorige week 11, deze week 15. Naughty Boy en Sam Smith in de 14e week zakken zij van 8 naar 14 met La La La. Kevin Graw, The Best I Ever Had, staat 12 weken in de lijst. De zak van 9 naar 13. En Olly Murs, Dear Darling, in de 13e week zak het van 5 naar 12. Conor Maynard, Are You Crazy, in de derde week dus omhoog van 24 naar nummertje 11 een plaat die ook hard omhoog gaat, die is in handen van eh, Miley Cyrus. The Wrecking Ball staat vijf weken in de lijst. Vorige week nog op uh, eh, 21. Deze week terug te vinden op nummer 10. sure of a God before, but I know He must exist. He created this. I was here for you. We were made to love. We were made to love. komen ze hoogste binnenkomen binnen op uh, nummertje 30. John Legend met uh, All of Me. Dit was die hit daarvoor Made to Love. En die gaat ook nog steeds omhoog, want die staat pas 6 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op 15, deze week op nummer 9. Nummer 10 was er dus voor Miley Cyrus, Wrecking Ball... in de vijfde week omhoog van 21 naar 10. Cerebro, Mi Mi Mi staat 8 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op 7, deze week op nummer 8. En deze plaats staat deze week op nummer 7. In haar zevende week gaat zij zes plaatsen omhoog. Katy Perry. choice fly, stinging like didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile. open up the door for you. And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind, picking up a lost time, taking flight. Has Changed. Ondertussen staan die alweer 9 weken in de lijst. Deze week was er één zittenblijver. En die bleef toevallig zitten op die nummer 6, dus Taylor Swift en Ed Daarvoor Katy Perry, Roar, 7 weken in de lijst. Vorige week nog op 13, deze week omhoog naar 7. En Cerebro gaf ze zevende positie af, zakte er één met een mi, mi, mi.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 We can light it up, up, up. So think I'll put it out, out, out. We can light it up, up, up. So think I'll it gonna let it go terug te vinden. Ellie Golding en Burn. En in haar zevende week gaat ze zes plaatsen omhoog naar nummer vier. John Mayer Paperdoll die zakte er juist vier. Hij zakte namelijk van 1 naar 5 in de negende week. En ook negen weken in de lijst Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. die plaat, dat was de enige zittenblijver van deze week. En het bleef die zitten op nummer 6. Vanuit de top 3 zijn er drie die ook nog eens nieuw binnenkwamen. Namelijk eh, John Legend, All of Me en stond ook op nummer 9. Katy Perry stond op nummer 7 met Roar en kwam ook uh, nieuw binnen op 39 Unconditionally. En deze mannen die stonden ook al uh, in de lijst. The best song ever, One Direction, zakte van 2 naar 3. Maar ze kwam ook nieuw binnen Story of My Life. de negende week dus één plekje naar beneden. Straks voor jou op nummer 2 Miley Cyrus. Weekend stap van 4 naar 2 in de achtste Maybe it's the way she walks. Straight into my heart it's story. doesn't pass the guards. Just like she already owned it. I said, can you give it back to me? She said, never in your wildest dreams. Georgia Rose. Had somebody here. deze Miley Cyrus is het wel gelukt. Twee platen in de top 10. Wrecking Ball kwamen tegen op nummer 10. Die ging 11 plaatsen omhoog in de vijfde week. En acht weken in de lijst Weekend Stop. Van 4 omhoog naar 2. De nummer 1 gaat van 3 naar 1 in de zesde week. Jason Rulo to Chain. Talk Dirty. Get jazzy on. I'm that flight that you get on.